7 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verkiezingen in Spanje zijn een stap dichterbij gekomen... nu demissionair premier Sanchez opnieuw een vertrouwensstemming in het parlement heeft verloren. Sanchez won in april de verkiezingen... maar zijn sociaaldemocraten en de radicaal linkse Podemos kunnen het niet eens worden... over de vorming van een coalitie. De Nederlandse cellist Anner Bijlsma is overleden. Hij was 85. Bijlsma werd vooral bekend als vertolker van barokmuziek. Samen met Gustav Leonard en Frans Bruggen oostte hij succes in binnen- en buitenland. Bijlsma was vanaf 1958 eerste cellist bij de Nederlandse Opera... en daarna bij het Concertgebouworkest. Hij won veel prijzen en er werd ook een prijs naar hem vernoemd. Anner Bijlsma was 85. Op een kampeerboerderij in Leusden in de provincie Utrecht... zijn zo'n 20 kinderen onwel geworden. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, meldt RTV Utrecht. Ook is er een traumahelikopter ingezet. De kampeerboerderij zegt dat de kinderen door de warmte werden bevangen. 16 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Oekraïne heeft een Russische tanker aan de ketting gelegd in de haven van Ismail. Het schip zou betrokken zijn geweest bij een incident in november in de straat van Kerch. Daarbij werden 24 zeelieden door Rusland gevangen genomen. Ze zitten nog altijd vast. De Oekraïnse geheime dienst ziet het vaartuig als bewijsmateriaal voor de aanval en heeft daarom het schip vastgelegd. Rusland zegt dat de actie illegaal is en wil dat Oekraïne het schip vrijgeeft. In Amsterdam zijn twee mannen opgepakt die betrokken zouden zijn bij de smokkel van cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Begin deze maand werden ook al twee mannen gearresteerd op een zeilboot bij de Azoren. Ze hadden 500 kilo cocaïne aan boord. De twee die nu zijn aangehouden worden uitgeleverd aan Spanje. Het weer, zonnig en warm, in het zuiden kans op onweer. Vannacht onbewolkt, het koelt af tot een graad of 23. En morgen weer veel zon, later wat meer bewolking. En maximaal 34 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de afsluitdijk, de A7 richting Noord-Holland, is vlak voor Den Oever een ongeluk gebeurd. De ook is dicht en de vertraging is een half uur.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 In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I wanna the fork. She tell me everyone you wanna fork. I tell her you don't understand, I wanna fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm gonna back to Italy. I Arrivederci. Arrivederci. Wat is dit? Wat is dit? Hier ineens eh, krijg ik iets eh, wat, er, eh, wat er tussendoor is... wat helemaal niet de bedoeling is. krijg, de, krijg het Rambam. Dat is... <laughs> komt er ineens een hele fijne advertentie tussendoor... bij een remix die ik zit te draaien. Dat is heel fijn. Ja, Waarom eh, kom ik als mannetje van de radio? Ik denk uh, eh, leuker te zijn in dit eh, gedeelte van het programma... een hele lange remix uit te zenden van Donna Summer. En ineens, bam, een advertentie van de firma YouTube. Ik zal ook maar meteen even hem de vlakspoeler geven... en dit even verder laten lopen, want... Het is natuurlijk niet de bedoeling dat wij reclamespots gaan uitzenden. Dat is even wat ik erbij wil zeggen. Straks om 8 uur gaan wij nog heel veel leuke dingen doen. Er komt iemand met hip-hop eh, eh, wat gaan vertellen. Dat is Leon Mason. Die hoor je zo dadelijk. Maar nu eerst weer even terug naar dit fijne radioprogramma... Eh, wat non-stop eigenlijk moet klinken. Dus ik hou even mijn mond dicht. Hier is Avicii. momenten dat je dan eh, eigenlijk als radiomaker een beetje eh, door de grond eh, kunt zakken als er zoiets gebeurt dus. Hè? dat je even geen rekening houdt met het feit dat er iets van een reclamespot tussendoor komt. Maar ja, ach, de 40 graden is vandaag geloof ik een beetje aangetikt. Dus dat zal er wel ongetwijfeld wel denk ik mee te maken hebben dat de kolder een beetje in de kop is gestegen. Maar goed, ehm, zoals gezegd ga ik, gaan we straks weer een alternative FM doen. En daar zal, als het goed is, een gast gaan komen. Ik heb hem nog niet gezien. Leon Mason, hij eh, maakt uh, hiphop. En we gaan het eh, hebben over zijn materiaal. Het is nog bescheiden, maar hij neemt in ieder geval sowieso eigen muziek mee.